Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De KNVB heeft 17 betrokkenen bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord een stadionverbod voor zes jaar opgelegd. De straf geldt voor alle Nederlandse stadions en gaat per direct in. Bij de ongeregeldheden op 17 september voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord de Graafschap zagen enkele agenten zich genoodzaakt hun pistool te trekken. Ze voorkwamen zo dat Feyenoord hooligans het Maasgebouw binnenkwamen. De door de KNVB opgelegde stadionverboden staan los van het strafrechtelijk onderzoek dat nog loopt. Het Nationaal Kinderoncologisch Centrum wordt gevestigd in Utrecht. Het moet een internationaal bekende kliniek worden waar toponderzoek wordt gedaan naar kanker bij kinderen. Eerder leek het erop dat de kliniek in Amsterdam zou komen, maar nu is voor Utrecht gekozen omdat daar ook het nieuwe kankercentrum voor volwassenen komt. Na de fusie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het kankercentrum van het UMC. Bovendien zit in Utrecht het Wilhelmina kinderziekenhuis. Jaarlijks krijgen ongeveer 500 kinderen kanker. In het Nationaal Kinderoncologisch Centrum worden vanaf 2015 in ieder geval alle ingewikkelde behandelingen gedaan. Minder zware gevallen kunnen mogelijk nog in andere ziekenhuizen worden behandeld. Het verkeer op de A2 in Limburg heeft de hele ochtend al last van twee koeien. Vannacht om drie uur liepen de beesten bij roosteren de snelweg op. De politie heeft uren geprobeerd de dieren van de weg te halen, maar dat lukte niet, waardoor er kilometerslange files ontstonden. Vanochtend werd er een dierenarts bijgehaald. Die verdoofde de koeien om ze van de weg te kunnen halen, maar voordat dat gebeurde was de verdoving uitgewerkt en liep een van de koeien alweer over de A2. Een jager heeft in opdracht van de politie het dier afgeschoten. De A2 richting Maastricht was daarna nog geruime tijd dicht omdat het kadaver geruimd moest worden. Het weer, flinke zonnige perioden worden afgewisseld door wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden.